Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De vader van prinses Maxima mag niet bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander als koning zijn. Dat vindt de Partij van de Arbeid. Het Kamerlid Recour zei in Nieuwsuur dat het regime waarvan Jorge Zerrequieta deel uitmaakte in Argentinië nog steeds omstreden is. Hij wees erop dat de inhuldiging een publieke aangelegenheid is en geen privézaak. Het volgend jaar stopt de rijkssubsidie van 20 miljoen euro voor het Tropeninstituut, de moederorganisatie van onder meer het Tropenmuseum. Staatssecretaris Knapen zegt dat hij geen ontwikkelingsgeld meer wil gebruiken om een museum te bekostigen. Hij denkt dat het Tropenmuseum kan samenwerken met andere musea. Het Tropeninstituut verliest door de bezuiniging 40% van zijn inkomsten. De Duitse spoorwegen hebben een beloning van 100.000 euro uitgeloofd in de zaak van de brandbommen. De afgelopen dagen zijn langs het spoor bij Berlijn flessen met brandbare stoffen ontdekt. De brandbommen zouden het werk zijn van een extreem linkse groep die tegen de aanwezigheid van het Duitse leger in Afghanistan is. Zeker 2000 treinen liepen vertraging op. Nederland eist dat de Afghaanse politiemensen die gevangenen hebben gemarteld worden vervolgd en berecht. Het werd duidelijk op een persbijeenkomst over de trainingsmissie in Kunduz. Een topambtenaar van Buitenlandse Zaken noemde de feiten in een VN-rapport over de gevangenissen in Afghanistan bijzonder ernstig. Het geeft volgens hem aan dat het land nog een lange weg te gaan heeft. In Breda is oud-politicus, schrijver en historicus Lambert Giebels overleden. Hij was Kamerlid voor de PvdA in de tijd van het kabinet NL. Giebels schreef boeken over onder andere Sukarno, Albert Speer en de Greet Hofmans affaire. Lambert Giebels was 76 jaar. Het weer. Vannacht in het noorden en het midden van het land kans op mist. In Drenthe kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. Overdag eerst plaatselijk mist, later zon. Het blijft droog met maxima van 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land.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 Via Torrels gekomen via osho.nl. Ook het volgende label, of het volgende cd'tje moet ik zeggen, van Karunesh Behind Time. Komt via Oriade. Goed, uh, Radio, aflevering 744. En je kan het allemaal eh, nalezen via de Facebookpagina van Peaceful Radio. Veel luisterplezier. mi mente va perdida en el recuerdo. No lo imaginé, que pronto lo cambiaste, todo en nada. Tengo que vencer, luchando contra el mar de la nostalgia. ¿Dónde están las horas? ¿Dónde están los días? ¿Dónde está el amor que tú me dabas? ¿Dónde están los besos y aquellas caricias que guardabas en el fondo de tu alma? Tus palabras de fantasía y tu promesa fueron mentiras. Yo confiaba y te creía. puedo esperar. Solo una aventura, un pasatiempo. Tengo que vencer, luchando contra el mar del mi momento. ¿Dónde están las horas? ¿Dónde están los días? ¿Dónde está el amor que tú me das? ¿Dónde están los besos y aquellas caricias que guardaste en el fondo de tu alma? tus palabras de fantasía y tu promesas fueron mentiras. Yo confiaba y te creía. this way. comfortably either on your bed or a yoga mat on the floor. Close the door, take the phone off the hook, and ensure you will not be disturbed. This time is for you, for your own rejuvenation and relaxation. Yoga Nidra is a gift to yourself, enabling you to come back into balance. Set aside any worldly cares for this time. Leave behind your duties and simply allow yourself to listen, following the simple instructions of the practice. If your mind drifts off, as the mind tends to do, patiently and lovingly continue to return your awareness time and time again to following the practice. Take time now to adjust your physical position. Lie in such a way that the feet are comfortably apart and relaxing outward to the sides. Feel the arms relaxing by the sides of the body but not touching the body. Turn the palms upward or slightly inward and join the first finger and thumb of each hand. This symbolizes the union between the individual and the higher or cosmic self and redirects the prana all the vital energy back through the body, creating a circuit. Ensure that your neck is resting comfortably to avoid strain. The neck should be straight with the spine, the shoulders relaxing downward. Close the eyes now and turn the awareness inward. Feel any areas of the body which may be tight or uncomfortable, and adjust your position so that you are developing a deep sense of comfort and relaxation. Pay particular attention to the face and smooth away any lines of tension from the forehead. Relax the eyes and the eyelids. You may like to place an eye pillow over the eyes for greater comfort. Soften the lips and ensure that the lower jaw is releasing all tension and softening. Once your body is completely comfortable, remain still for the rest of the practice. Allow your awareness now to move to the outer sounds. is namelijk een verzamelcd. Het is muziek van Kamal. Het nummer 1 For Absent Friends. Shambhala heet deze verzamelcd van het label New Earth Records. Tot mij gekomen via osho.nl. Dat geldt ook eh, voor de laatste cd van eh, deze aflevering. Peaceful Radio 744. Reiki Mountains met Sambodi Prem. Tenminste, dat is de artiest en die komt uit Auckland. Ja, dat heb je met, eh, met Facebook.